Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het menselijk weefsel dat donderdag werd gevonden in Panama is van de vermiste Lisanne Froon. Er zijn drie monsters onderzocht. Het DNA op twee monsters bleek overeen te komen met dat van Froon. De uitslag van het derde onderzoek op botresten komt op zijn vroegst vanavond. De autoriteiten weten nog steeds niet wat er met Chris Kremers en Lisanne Froon is gebeurd. Ze kunnen verdwaald zijn of een ongeluk hebben gehad, maar ook een misdrijf wordt nog niet uitgesloten. In Valkenburg is een overval gepleegd op het casino. Even na twee uur drongen vijf onbekenden met bivakmutsen het gebouw binnen. Met vuurwapens werd het personeel bedreigd. Ze maakten een onbekend geldbedrag buit en vluchtten daarna in een donkere auto. Bij de overval op de Kouberg in Valkenburg vielen geen gewonden. Israël heeft vanuit de lucht en met tanks stellingen van het Syrische leger aangevallen. Of daarbij doden of gewonden zijn gevallen is niet bekend. De aanvallen op de Golanhoogte waren een vergelding voor de dood van een Israëlische jongen van 14. Hij zat in een auto en werd vanuit Syrië met een mortier beschoten. Drie andere inzittenden raakten gewond. Pedoseksueel Sietse van der Vee wil een bodemprocedure beginnen tegen de gemeente Amersfoort. Volgens RTV Utrecht vindt hij dat de burgemeester van Amersfoort onrechtmatig heeft gehandeld door zijn adres te onthullen. Afgelopen weekend werd bekend dat van der Vee sinds mei boven een kinderdagverblijf in Amersfoort woont. De burgemeester maakte dat bekend omdat van der Vee zelf de media had benaderd om te praten over zijn woonplaats. Op het WK voetbal in Brazilië is het duel tussen de Verenigde Staten en Portugal geëindigd in 2-2. Portugal maakte in de laatste minuut van de extra tijd gelijk. Door het gelijkspel heeft Portugal nog maar een kleine kans op een plaats in de achtste finale. Eerder op de avond won Algerije met 4-2 van Zuid-Korea. In die pool is België al zeker van een plaats in de volgende ronde... na een 1-0 overwinning eerder op Rusland. Dan nog het weer. Eerst nog kans op een mistbank. Overdag geregeld zon en droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files naar Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam bij Knopen Koenplein 3 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 voor Beverwijk 3. De A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam 3 kilometer. En op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 2 kilometer.